Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vrouw die afgelopen zondag een jongetje achteren. Er wordt onderzocht wat haar betrokkenheid is. Het kind van een jaar of vijf was er met de vrouw op het treinstation. Op camerabeeld is te zien hoe ze wegloopt en het kind op het station achterblijft. De vrouw liep met twee rolkoffers en komt mogelijk uit het buitenland. Het jongetje zit nu bij een pleeggezin en heeft nog niets tegen de politie gezegd. De politie heeft een teruggekeerde Syriëganger opgepakt... die betrokken zou zijn bij een grote inbraak. Vorige week zou hij in Moordrecht honderdduizenden euro's hebben buitgemaakt... in een parenclub. De verdachte was in 2013 naar Syrië gegaan... om zich als jihadstrijder aan te sluiten bij IS. Na zijn terugkeer in Nederland stond hij terecht wegens deelname aan een terroristische organisatie. Vorige maand werd hij vrijgesproken. Na zijn vrijlating hield de AIVD hem toch in de gaten en de dienst tipte na de inbraak in Moordrecht meteen de politie. Fabrieken op het Kemmelotterrein terrein bij Geleen zijn begin van de middag weer opgestart. Eerder waren 45 van de 60 fabrieken uit voorzorg stilgelegd... vanwege een langdurige storing in het systeem voor watervoorziening. Die storing is nu verholpen. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. Oudvoetballer Ibrahim Karkbo wordt niet vervolgd voor matchfixing. Het Openbaar Ministerie kan er te weinig bewijs voor vinden... en heeft de zaak tegen de oudspeler van Willem II geseponeerd. Kakbo wordt al jaren in verband gebracht met het beïnvloeden van wedstrijden. Een matchfixer zou hebben toegegeven dat hij verboden afspraken heeft gemaakt met Kakbo. En volgens de KNVB is dat ook in zeker één wedstrijd bewezen. Het OM kan alleen vaststellen dat de twee contact hadden, maar heeft niet kunnen bewijzen dat zij over matchfixing spraken. Het weer, af en toe zon, vooral in de kustprovincies ook buien, mogelijk met hagel.